Vijf uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SGP... geven minister Van der Steur nog één kans om de aanpak van terreur te verbeteren. Dat bleek tijdens het debat over de aanslagen in Brussel. De partijen verwachten van hem dat hij voortvarender aan de slag zal gaan. De PVV diende een motie van wantrouwen in. Die wordt gesteund door GroenLinks en de SP. Zij willen dat minister Van der Steur opstapt... De coalitiepartijen VVD en PvdA blijven de minister steunen. Vrachtvervoerder Martinair ontslaat tientallen piloten. Ze zijn niet meer nodig omdat het bedrijf vliegtuigen heeft afgestoten. In totaal moesten er bij het dochterbedrijf van Air France KLM afgelopen jaar 280 medewerkers weg. De meeste van hen zijn inmiddels vrijwillig vertrokken. Martinair wilde gedwongen ontslagen voorkomen door afspraken te maken over een lager loon en versoberde arbeidsvoorwaarden. Maar dat voorstel is door het personeel afgewezen. De KNO-arts van het UMC die onlangs betrokken was bij twee niet gemelde dodelijke calamiteiten, verzweeg in 2010 al een soortgelijke zaak. Het tv-programma Zembla meldt dat de arts toen een hersenbloeding veroorzaakte tijdens een neusoperatie, waardoor de patiënt overleed. De KNO-arts liet zijn assistent een verklaring van natuurlijk overlijden afgeven. Die overlijdensverklaring is door het afdelingshoofd aangepast toen de feitelijke gang van zaken bekend werd. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat Nederland door de uitkomst van het referendum ten onrechte een negatief imago krijgt. Door het afwijzen van het verdrag met Oekraïne worden volgens de werkgeversorganisaties grote belangen op het spel gezet. Nederland heeft juist zijn welvaart aan open en internationale houding te danken en dat imago loopt nu een risico, zeggen ze. Het weer lokaal valt er nog een bui, maar in de loop van de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend eerst bewolkt, in de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door, maar er blijft ook kans op hier en daar op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden. 4 kilometer door een kapotte auto. De wisselstrook is afgesloten. Op de A7 van Zaandam naar Horen bij Avenhooren 8 kilometer. Meer dan 20 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Kooimeer, 8 kilometer na een ongeluk. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Reewijk... 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Ridderkerk, 7 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En op de N211 hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringse Veld 4 kilometer na een ongeluk.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 Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. back at you again. Radio station is WGAP. Say oops upside your head. Say oops. Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, uh, and you love lappers.